Luisteraars, welkom bij ZFM Des op deze zonovergoten zondagochtend. Meer dan zonovergoten mogelijk. En het programma wordt vanochtend verzorgd door Peter den Boer en Fred Kroosberg. Ja, en... Eh, we hebben gekeken nog of wij allemaal titels konden vinden met zonnig en, en warm. Maar dat gaan we helemaal niet doen, want we hebben een heel ander programma voor vandaag. En na Lennon en McCartney hebben wij nu iets heel moois. If Dreams Come True, gezongen door Ella Fitzgerald. Jazz at the Philharmonic was dat. Met een eh, gigantische bezetting van negen jazzkanjers. En ik eh, ga de namen nog maar even noemen. Charlie Parker, Willie Smith op de alt-saxofonist. Buck Clayton, trompet. Coleman Hawkins en Lester Young, tenorsaxofoon. Kenny Cursey op de piano. Irving Ashby op de gitaar. Billy Hednot op de baas en Buddy Rich op de drums. En geloof het of niet, het is een opname gemaakt op 22 april 1946. Fantastisch. Jazz at the Philharmonic. Ja, Jazz at the Philharmonic. Jazz eh, op ZFM, zou ik zeggen. We gaan nu luisteren naar eh, het Rosenberg trio dat geen verdere intro behoeft. Maar die spelen samen met een grote Nederlandse meester. Inmiddels 71. Louis van Dijk. En dat doen ze heel vernuftig eh, zonder elkaars eh, idioom in de weg te zitten, hebben ze een hele mooie opname gemaakt. En dat is nu te horen in What's the Thing Called Love, een nummer van... like to see that lazy Mississippi a hurrying into spring. The moonlight on a bike, a Creole tune that fills the air. I dream about magnolias in June, and soon I'm wishing you know what it means to miss New Orleans when that's where you left your heart. And there's something more. I miss the one I care for more than I miss New Orleans. fills the air I dream about magnolias in June And soon I'm wishing that I way through Just an old sweet song Keeps George on my mind Georgia Georgia Song of you comes sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out Other eyes smile tenderly Still in peaceful dreams I see the road leads back to you Georgia, Georgia no peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind Georgia on my mind. Willie Nelson. De inmiddels 70-jarige eh, Amerikaan. Die heel veel composities op zijn naam heeft staan. En zijn eh, leven lang heeft geprobeerd om een eh, goed performer te worden. Maar dat lukt hem steeds niet. Zijn composities werden door heel veel mensen gezongen. Maar hij slaagde nergens in. Uiteindelijk is hij natuurlijk hartstikke beroemd geworden. En een mooie producten gemaakt. Prachtige stem. Zijn performance liet altijd de mensen over. Iets anders is het gegaan met Harry James. Die juist heel veel speelde van anderen. En die uh, hele mooie orkesten samenstelde. Die gaan we nu horen eh, in een eh, nummer I Cover the Waterfront. En hij wordt begeleid door zijn music makers, Een prachtige big band. distant eye Nameless woman, faithless child Like a bad dream Until there was no room at home No place to run And no place to fall Give us your daily bread We have no nowhere, no place to call our home, only this cross to bear. We are the multitude, lend us a helping hand. Is there no love anymore? Living in the promised land. Ja, dat was nog eens een keer genieten van een prachtige en heel waardevolle plaat. Groen van aanzien. Side by side, Duke Ellington en Johnny Hodges. En de andere bezetting, die ga ik toch even noemen hoor. Naast Johnny Hodges op alt sax en Duke Ellington op de piano. Waren daarbij Harry Edison, All Hall op de bas... Leslie Span op gitaar en fluit en Joe Jones op de druk. Het was New York 1959. Het is uh, Zandvoort 2011. Zonnig weer. Zuid-Amerikaanse eh, sferen. Carlos Jobim. Triste. Gezongen door Diana Reeves. I think my first major experience of touring uh, was with Sergio Mendez. And it was wonderful. Um, it was an experience that really inspired me my life. I um, was introduced to a lot of wonderful music. I'd like to take you on that journey with me right now. And here to take us on that journey is my good friend Homero Lubombo from Rio de Janeiro. is to know that no one ever can live in a dream that never will be, will never be. Dreamer awake, wake up and see your beauty is an aeroplane. So high that I can stand the strain. A heart that stops when you pass by, only to cause me pain. la da da la da da Ja, Diana Reeves, triste. Het eh, bijzondere van deze liedvorm is dat het uh, heel veel syncopes geeft en dat je er heel... Uh, ja, mensen gaan altijd heel apart dansen op deze muziek. Wat zij ook deed in dit stuk is heel veel sketten. Padabadidadadoedababa, zonder woorden. En iemand die dat ook heel mooi doet is El Giro. Die wij nu gaan horen in een eh, hele bijzondere vertolking van het nummer Take 5. Ook zo'n nummer, waar, eh, een nummer dat mensen graag horen als je ergens muziek maakt. Waarop ze willen dansen, maar dat blijkt helemaal niet te gaan natuurlijk. Want het is eh, vier dan weer vier, dan weer vijf in de maand. Dus je kan er gewoon niet op dansen. Dit terzijde. Uh, we gaan nu horen, ook skettend en uh, eh, woorden verhaspelend in het nummer Take 5. El Giro. Dat ken je down the time out with me. Well, just take five, just take five. Just stop your busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although oh, I'm going out on my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say to Panama and out of time. Still, I know I'm body. I feel tingles down to my feet. When your smile gets much too discreet, to send me on my way. Now wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? You start a little conversation now, it's alright. When you take it by. <laughs> take a little time out with me. You're pretty, the baby take five. <laughs> You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by You day. Not a single word do we say. It's a pantomime and lots of times still I know all eyes are on me. Half feel tingles down to my feet when you're smiling rush to the speed instead of me gone away.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 Volgens de Palestijnse autoriteit was het bezoek niet aangemeld en schoot de Palestijnen omdat hij de groep verdacht vond. In het zuiden van Brazilië zijn zeker twaalf mensen omgekomen door aardverschuivingen en modderlawines. Het heeft dagenlang zwaar geregend in het deelstaat Rio Grande del Sul, waardoor ook veel rivieren en beken buiten hun oevers zijn getreden. Zeker 30.000 mensen in het gebied zitten zonder stroom en in verschillende steden is de noodtoestand uitgeroepen. Een Amerikaanse taxichauffeur heeft zo'n 3400 euro verdiend door twee klanten van de oost naar de westkust te brengen. De twee passagiers wilden naar eigen zeggen iets magisch doen en besloot een taxi te nemen van New York naar Los Angeles. Ze lieten de chauffeur eerst naar huis gaan om zijn kleding te pakken en zijn vrouw gedag te zeggen. De drie hebben onderweg een aantal stops gemaakt, waaronder in Las Vegas, waar ze gokkend 1300 euro hebben gewonnen. De rit van 4500 kilometer heeft in totaal zes dagen geduurd.